kunnen minder makkelijk aan leraren komen dan andere scholen. Het gevolg is dat klassen vaker worden samengevoegd... of dan een klas naar huis wordt gestuurd. Ook staan op deze scholen vaak onbevoegde docenten voor de klas. Dat kan slecht zijn voor de leerprestaties van de kinderen. De onderwijsinspectie wil dat voor zulke problemen op scholen met niet-westerse kinderen meer aandacht komt. Aandeelhouders van Boeing slepen de Amerikaanse vliegtuigbouwer voor de rechter. Na de rampen met twee 737 MAX-toestellen is de beurswaarde van Boeing met zo'n 34 miljard dollar gedaald. Volgens de aandeelhouders heeft het bedrijf winst en groei boven veiligheid en eerlijkheid gesteld... door de problemen met de 737 MAX te verzwijgen. Met beide gecrashte toestellen drukte een veiligheidssysteem de neus van het vliegtuig onterecht naar beneden. Naast de aandeelhouders hebben ook nabestaanden van slachtoffers Boeing voor de rechter gesleept. Het kabinet heeft plannen bekendgemaakt om de postbezorging te moderniseren. Zo moet het mogelijk worden om post in te scannen en digitaal aan te bieden. En post kan worden bezorgd op een speciaal verzamelpunt. Staatssecretaris Keizer heeft een aantal voorstellen op internet gezet... en tot 14 mei kunnen burgers daarop reageren. Wel vindt Keizer dat PostNL de openbare brievenbussen... vijf dagen per week moet blijven legen... en dat post vijf dagen per week bezorgd moet worden. Het aantal dierproeven dat is in 2017 gestegen, blijkt uit cijfers van de NVWA. In dat jaar waren er bijna 480.000 dierproeven, bijna 80.000 meer dan het jaar ervoor. De cijfers zijn opvallend omdat de ambitie is om in 2025 zoveel mogelijk proefdiervrij onderzoek te doen. Het weer, zonnig, alleen in het zuiden wat bewolking, een koude noordoostenwind en het wordt 7 tot 12 graden.